Wat de zwaardere sancties precies inhouden moeten de ministers nog vaststellen. Er wordt gedacht aan kortingen op subsidies en aan het tijdelijk intrekken van stemrecht. Verder is er gesproken over het plan om euro-obligaties uit te geven. Daarmee zouden landen die moeite hebben om leningen te krijgen toch aan geld kunnen komen. Onder meer Nederland en Duitsland verzetten zich daartegen. Volgens minister De Jager is er dan geen prikkel meer voor zwakke lidstaten om hun financiën op orde te krijgen. De beëdiging van de Soedanese president al-Bashir wordt volgende week bijgewoond door vertegenwoordigers van de Verenigde Naties. Volgens de VN is hun aanwezigheid noodzakelijk om de missie van de blauwhelmen in Sudan goed te laten verlopen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch deed deze week een oproep om verstek te laten gaan bij de inauguratie van al-Bashir, die vorige maand werd herkozen. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag, onder meer vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de regio Darfur. Over het algemeen houdt de VN de contacten met al-Bashir beperkt tot een minimum. De Europese Unie heeft regels opgesteld die een chaos in de luchtvaart, zoals de laatste tijd door de aswolk uit IJsland, moeten voorkomen. Volgens het Europese luchtvaartagentschap zijn de nieuwe regels flexibeler. Zo wordt het luchtruim voortaan bij incidenten opgedeeld in vier zones... waarin in verschillende maten mag worden gevlogen. Tot nu toe waren dat er drie. Ook komt er een Europees crisiscentrum...